Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. In Casablanca is het... Safsafi is een van de 54 kopstukken die terecht staan. In 2016 brak een golf van demonstraties uit in de RIF... van mensen die betere leefomstandigheden... en minder discriminatie door de regering eisen.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 Eén persoon is zelfs overleden. De kip in de salades was besmet met salmonella. De problemen duren nu al maanden. De salades werden begin februari al uit de handel genomen. Ruim 9000 kilo kipsalade werd toen teruggeroepen. Hoe het vlees besmet kon raken is nog onduidelijk... maar volgens de gezondheidsdiensten is de uitbraak nu voorbij. Toch is de producent er nog niet klaar mee. Tientallen mensen die ziek zijn geworden stappen naar de rechter. Het museum Singer-Laren krijgt een groot aantal schilderijen van Els Blokker... de weduwe van de grondlegger van de Blokker Winkels. Het gaat om zo'n 100 schilderijen van Nederlandse schilders, van rond 1900. Om ze te kunnen exposeren moet er wel een nieuwe vleugel gebouwd worden... en ook dat betaalt Blokker. De favoriete schilder van het echtpaar was Jan Sluiters. Van hem bezitten ze 40 werken. De collectie is vanaf 2020 te zien. Het weer blijft vrijwel overal droog. Overdag neemt geleidelijk vanuit het zuiden de kans op regen toe. Het wordt 17 tot 21 graden. Ook woensdag is het nog wisselvallig met vooral in het zuiden buien.